Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Horst is weer veilig verklaard nadat gisteravond een gaslucht werd geroken. De Limburgse politie meldde eerder dat een bewoner mogelijk de gaskraan had opengedraaid. Straten werden afgesloten en 16 omwonenden moesten hun huis uit. Omdat de politie geen contact kreeg met de bewoner van het huis waar de gaslucht vandaan kwam... konden agenten pas na uren naar binnen. Toen bleek dat de man was overleden. Over zijn identiteit is niets bekend gemaakt. Rond middernacht mochten de omwonenden in Horst weer naar huis. Voor de kust van de Dominicaanse Republiek is een boot met migranten gekapseist. Daarbij zijn zeker vier mensen omgekomen. 17 anderen konden op tijd worden gered. Maar de zoekactie naar andere overlevenden gaat moeizaam vanwege hoge golven. In totaal zaten er zo'n 40 mensen op de boot die vermoedelijk onderweg was naar Puerto Rico. Waarschijnlijk is de boot gezonken naar een diepte van 600 meter. In Frankrijk is een gevangene ontsnapt. De man van een jaar of twintig had zich verstopt in een tas van een gedetineerde... die werd vrijgelaten, zo melden lokale media. Het gebeurde gisterochtend bij een gevangenis bij Lyon. De man zat vast voor verschillende vergrijpen. De gevangenis in Frankrijk onderzoekt hoe hij heeft kunnen ontsnappen in een tas... In Frankrijk wordt voortaan op 12 juli stilgestaan bij het eerherstel voor Alfred Dreyfus. De Joods-Franse legerofficier werd eind de 19e eeuw vals beschuldigd van spionage voor Duitsland. In de zaak speelden antisemitisme motieven een rol. Twaalf jaar na zijn veroordeling werd het vonnis vernietigd en kreeg hij eerherstel... Het weer nagenoeg droog en het koelt af tot een graad of 15.